Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. Richting Amsterdam staat tussen Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer. Na Amsterdam op de A8 vanuit Zaandam bij knooppunt Koenplein 6 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 tussen Beverwijk en Batouverdorp 7. A12 Arnhem-Utrecht bij Maasbergen 5 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum 5 kilometer tussen Ochten en Tiel. Een vrachtauto met pech zorgt voor veel vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. 12 kilometer tussen hoek en Zwijndrecht.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 Nu is dat 1%. De buffer komt daarmee op 625 miljoen euro. Het geld is nodig om financiële tegenvallers op te vangen. De verhoging is niet het directe gevolg van de problemen bij Vestia, schrijft het FD. Maar die zaak heeft wel het gevoel versterkt dat er meer moet gebeuren om crisisgevallen de baas te kunnen. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn drie doden gevallen. Een man van 26 en een vrouw van 24 overleden gisteravond. Vanochtend bezweek een vrouw van 81 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De auto van het jonge stel raakte tussen Schagen en Waard van de Bem. Toen de bestuurder corrigeerde kwam hij op de verkeerde weghelft en botste op een tegemoetkomende auto waar de bejaarde vrouw in zat. Haar man ligt ook nog in het ziekenhuis. Twee consumentenveiligheidsorganisaties starten vandaag een campagne om vergiftiging bij jonge kinderen terug te dringen. De campagne is gericht op schoonmaakspullen en andere huishoudchemicaliën. Ouders letten niet op waarschuwingen en zetten de flessen bijvoorbeeld in het gootsteenkastje. Belangrijkste onderdeel van de campagne is een loterij. Op sommige flessen staat het zinnetje gefeliciteerd. Door het lezen van dit etiket hebt u 1000 euro gewonnen. De prijswinnende flessen zijn al verkocht, maar tot nu toe heeft niemand zich gemeld organisaties zeggen dat daaruit wel blijkt hoe slecht etiketten worden gelezen. In Vlissingen is vannacht iemand gewond geraakt bij een uitslaande brand in een laboratorium. De brand woedde op het termfosterrein bij het bedrijf SGS. Volgens de brandweer is de brand vermoedelijk ontstaan in een zuurkast. Het vuur werd rond half vier vannacht ontdekt en was een uur later onder controle. Het slachtoffer is met brandwonden aan zijn handen naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer, zon en wolken.